1 uur. Een Dielketeertstra met het NOS-journaal. Die de afgelopen ochtend in Keulen werd neergestoken, kan volledig herstellen. Haar artsen zeggen dat ze weliswaar zwaar gewond geraakt is... maar dat de operaties goed zijn gegaan. Henriette Reker werd met een mes aangevallen tijdens een campagnebijeenkomst. De dader was een man van 44 die zegt dat hij wilde protesteren tegen het Duitse vluchtelingenbeleid... Politica is wethouder in Keulen en heeft de asielopvang in haar portefeuille. In de stad gingen de afgelopen avond honderden mensen de straat op om te protesteren tegen vreemdelingenhaat. In Jeruzalem hebben honderden mensen meegelopen in een protestmars tegen het geweld tussen Joden en Palestijnen, dat de laatste tijd weer is toegenomen. De mars was bedoeld als gezamenlijk protest, maar uiteindelijk liepen vooral Joden mee en nauwelijks Palestijnen. De afgelopen twee weken kwamen bij onder meer een aantal steekincidenten 48 mensen om het leven. Ook de afgelopen dag vielen er doden, alle vier Palestijnen. Daphne Schippers is voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Europese atleten van het jaar. Ze kreeg de prijs tijdens een gala van de Europese Atletiek Federatie. Schippers is de eerste vrouw die de prijs twee jaar op rij wint. Ze boekte dit jaar grote sportieve successen, zo werd ze wereldkampioen op de 200 meter en op de 2K pakte ze ook zilver op de 100 meter. In de eredivisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in Almelo met 2-0 van Heracles. Nummer 2 PSV bleef tegen Excelsior steken op een gelijkspel. Excelsior kwam in de blessuretijd langs zij, het werd 1-1. FC Utrecht speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Rode JC. Bij Cambuur AZ werd het ook 1-1 en FC Groningen won op het nippertje met 2-1 van Willem II.